Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 11 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad... en trof daar de overleden persoon aan. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden. De toedracht van het schietincident wordt onderzocht. Burgemeester Verhulst van Ede heeft een noodbevel, een samenscholingsverbod en een alcoholverbod uitgevaardigd voor de omgeving van de legerplaats in Harskamp. Waar de komende tijd 800 vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. De maatregelen moeten een herhaling van dinsdagavond voorkomen. Toen demonstreerden zo'n 250 mensen tegen de komst van de Afghanen. Onder hen waren veel jongeren die leuzen riepen als Harskamp is van ons. Uiteindelijk greep de politie met honden in. Demonstreren bij de legerplaats in Harskamp is vanaf nu niet meer toegestaan. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines gaat elke maand 200 dollar inhouden van werknemers die niet zijn gevaccineerd. Volgens Delta is de maatregel nodig als financiële buffer om de kosten van ziekenhuisopnames van personeel te dekken. De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort heeft artiesten gevraagd om gratis te komen optreden tijdens de Grand Prix begin september. Zanger Joshua Nolet van de band Chef Special is daar ontstemd over. Vooral omdat het kabinet meerdaagse festivals heeft verboden, maar de Formule 1 met drie dagen lang tienduizenden toeschouwers niet. De organisatie van de Formule 1 erkent dat een aantal artiesten is gevraagd te komen optreden in ruil voor VIP-kaarten. Zangeres Davina Michel heeft het aanbod geaccepteerd. Zij zingt het volkslied. Het weer. Vannacht bewolkt en lokaal motregen. Het koelt af tot een graad of 14.